Een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Amsterdam en Den Bosch zijn gisteravond treinen bekogeld met zwaar vuurwerk. Een van de treinen in Amsterdam is geraakt. De machinist is volgens spoorbeheerder ProRail zo geschrokken... dat hij zijn rit niet af kon maken. De man is opgevangen op Amsterdam Centraal. ProRail noemt het een volkomen idiote actie... die tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden. Wat voor vuurwerk er is gegooid is niet bekend. ProRail overweegt aangifte te doen. De daders zijn nog niet gepakt. Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tenminste vijf mensen om het leven gekomen. De dader blies zichzelf op bij het gebouw van de Nationale Inlichtingendienst, meldt persbureau AP. De aanslag is opgeëist door IS. Vorige week werd dezelfde inlichtingendienst ook al aangevallen door de terreurgroep. De daders werden toen gedood door veiligheidstroepen. Het zieke jongetje Amir is overleden, meldt het Dagblad van het Noorden. De tienjarige Amir was verstandelijk gehandicapt en leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. In september werd hij uit huis geplaatst omdat zijn ouders hem in het asielzoekerscentrum waar ze woonden niet de juiste zorg konden geven. Toen ze een maand later een aangepaste woning hadden gevonden mocht Amir weer naar huis. Er is nog steeds een groot tekort aan horecapersoneel. Het aantal vacatures is in drie jaar tijd verdubbeld tot ruim 18.000. Vooral aan koks is een groot tekort. Koninklijke Horeca Nederland schat dat er 6.000 vacatures uitstaan. Veel ondernemers halen daarom meer maar koks uit Spanje. In eigen land zou de mentaliteit veranderen. Mensen willen niet meer elke avond en elk weekend werken. Het weer, het wordt een grijze eerste kerstdag met motregen en aan zee veel wind. Ook wordt het redelijk warm voor de tijd van het jaar met zo'n 9 graden. Morgen, tweede kerstdag, is er wat ruimte voor de zon, maar dan vallen er ook wat buien en dan wordt het een graad of 8.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 love in a better climate and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lines. Where's the beauty in the beast we made? Why the frost? I call the kids on the telephone. Say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes.